Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft de VS een lading munitie die bestemd was voor Israël tegengehouden. Twee anonieme Israëlische functionarissen hebben dat tegen de nieuwsite. gezegd. Er zijn geen officiële reacties op dat artikel. Als het bericht klopt, dan is dat een opvallende ontwikkeling. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël... President Biden heeft openlijk kritiek geuit op de manier hoe het land oorlog voert in Gaza... maar heeft de militaire hulp vooralsnog niet beperkt. De twee anonieme functionarissen zeggen dat de regering Netanyahu is geschrokken van het besluit. Israël heeft opnieuw gedreigd snel Rafah binnen te vallen. In de stad in het zuiden van de Gazastrook zitten meer dan een miljoen Palestijnse vluchtelingen. Vandaag werd een Israëlische legerbasis bij de grensovergang Kerem Shalom door Hamas aangevallen volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen, is na de aanval gesloten. De bevrijdingsfestivals in ons land zijn in volle gang. Vanmiddag ontstak demissionair premier Rutte in Roermond de bevrijdingsvuur. Vanmiddag was ook het vrijheidsdefilé in Wageningen. De bevrijders en veteranen van de Tweede Wereldoorlog werden daar bedankt... net als Nederlandse veteranen van latere missies. AZ houdt nog zicht op de derde plaats in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-1 van directe concurrent Twente. De derde plaats geeft recht op de derde ronde van de Champions League. Nu staat Twente daar nog, maar met nog twee wedstrijden te gaan... is de voorsprong op AZ geslonken tot twee punten. Vanmiddag stelde PSV het landskampioenschap veilig... door met 4-2 te winnen van Sparta. En Volendam degradeert na een 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax.